Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Honderden Afghanen wachten nog steeds op een vlucht naar Nederland. Een jaar geleden grepen de Taliban de macht in Afghanistan... en veel mensen wilden absoluut niet onder die strijders leven en sloegen op de vlucht. Maar lang niet iedereen kwam weg. Ook een groep van bijna 500 Afghanen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt zitten daar nog. Tijdens de oorlog waren ze bijvoorbeeld tolk of beveiliger voor ons leger. Volgens deze advocaat is het moeilijk om uit Afghanistan weg te komen. Ik denk zelf dat dat grootste probleem nog steeds is eh, de paspoorten. Je kan niet reizen zonder een paspoort. En het krijgen van een paspoort is in Afghanistan ontzettend ingewikkeld en duur. Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen volgende maand naar Nederland hebben overgebracht. Het is nog maar de vraag of die deadline gehaald wordt. Een gruwelijk verhaal uit Frankrijk. In de buurt van de stad Lyon is een man van 25 opgepakt... omdat hij zijn vader heeft onthoofd. Hij liep zelfs rond met dat hoofd en een groot mes... De man haalde ook met het mes uit naar agenten. Uiteindelijk konden ze hem toch arresteren. En er is weer een organisatie die jouw inspiratie en goede ideeën goed kan gebruiken. De WHO wil namelijk af van de term apenpokken, omdat die racistisch en stigmatiserend is. Bovendien klopt die ook helemaal niet. Het virus komt oorspronkelijk niet van apen, maar van knaagdieren. En een primeur voor Schotland. Het is het eerste land ter wereld waar je vanaf vandaag gratis maandverband en, maandverband en tampons kan krijgen. Gemeenten en scholen zijn door een nieuwe wet verplicht om die spullen gratis weg te geven. Het was een ideetje van deze politicus. Menstruation is normal. Free universal access to tampons, pads and reusable options should be normal too. Period dignity for all isn't radical or extreme. It's simply the right thing to do. Niet iedereen heeft genoeg geld om tampons en maandverband te kopen... en moeten het dus doen zonder als ze ongesteld zijn. Schotland wil dat op deze manier dus voorkomen. En het weer nog, af en toe wat wolken en af en toe zon... met vooral later vandaag ook kans op pittige regen- en onweersbuien. Het wordt maximaal 25 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N200 Haarlem-Zandvoort 3 kilometer file tussen Overveen en Alkmaar. Alle parkeerplaatsen in Zandvoort zijn bezet.